bringing it down, bringing it down now. Have some faith, give me just a little. Bringing it down, bringing it down now. I have faith, give it just a little. Bringing it down now. I'll give it just a little time. Advancing years went by, but I like you and you like me too. We both know and understand love is all around, but I, I belong to you and you belong to me. I just feel so old. Bringing it down, bringing it down now. Have some faith, give me just a little. Bringing it down, bringing it down now. I have faith, give it just a little. Bringing it down now. Oh, bringing it down now. Give it just a little time decided it could take no longer. Hesitation wouldn't fade away. So this is it, there is one more option. Back to where it all began. Sitting on that city bench, she came by and her eyes caught me. I was sad, she said to me, Damn, you're looking good. And I, I belong to you, and you belong to me. I just feel so old. Oh, bringing it down, bringing it down now. Have some faith, give me just a little. Bringing it down, bringing it down now. I have faith, give it just a little.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 You know where sets sail from, just around the corner from the Portobello Road. downtown W10 in my face, baby, baby, do what you done told. I got bottles of beer and a deck or two. All my friends are now coming in. Lucy and Jules looking good girls, so all aboard, let the party begin. I'm on a mic, I make you dance, I make you funk, I make you sweat from and out till the break of dawn. So get up the wall, let's have a ball. From now out till the morning comes, and I said, Have fun, go man. Do what I say. Capital B, B on a microphone, Pip T on the funky bass tree. Now, Barry B, you gotta describe, transcribe, transcribe just what you got to do. I said, ladies and gentlemen, this one goes out to you, and I said, Have fun, go Do what I say. Have fun, go my my turn to dance. So making a space up and on the floor. Cause I really wanna take this chance. To bust a move, thrust a move, lust a move. You know I got no shame. I wanna do it again, I wanna do it again. I wanna do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it again. I like it, I like it, I like it. Oh my god, I think I like it a lot. When you shake your funky tush in front of me, like you know what you're giving, like you know what you got. Cause it's a hot, highbrow, cool crowd, hang out, clubhouse, just where I wanna be. Said, Lord have mercy, Lord have mercy on me, yes. Have fun, go Do what I say. vandaag komt uit de film Sliding Doors. Het is van Blair en het heet Het van Gomez.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 24 If we stop this torture, we will shake our hands and we'll unite. Weapons in the east and weapons planted in the west. Oh, oh. they can't stop us, they can't stop us. Walking out there on come on.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 Never lose myself. Nothing made me. make my life again. Forget the shit I've burned. Forget the shit I've burned. myself. Nothing made me strong, and I live my life again. I forget the ships I've burned. Forget the ships I've burned.